Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt... die mogelijk betrokken was bij een aanrijding in Groningen afgelopen nacht. Daarbij raakten een man en vrouw zwaar gewond. De automobilist was na de aanrijding doorgereden. Hij reed vannacht eerst een man aan die een scooter aan de hand had. Die man bleef ongedeerd. Daarna raakte hij de man en de vrouw die met een fiets aan de hand liepen. Zij raakten ernstig gewond. De toestand van de man is volgens de politie kritiek. De intensive care afdeling voor kinderen van het VU Medisch Centrum in Amsterdam gaat definitief dicht vanwege een tekort aan kinder-IC-verpleegkundigen. Afgelopen juli kondigde het Amsterdam UMC, waar het VU Medisch Centrum onder valt, al een opnamestop aan. De tijdelijke stop wordt nu een definitieve sluiting. De fotograaf die officiële foto's maakte van de inauguratie van president Trump in 2017... heeft toegegeven dat hij de foto's heeft bewerkt. Hij heeft ze bijgesneden zodat het leek of er meer toeschouwers waren. Dat meldt The Guardian op basis van onderzoeksdocumenten. Meteen na de inauguratie werd al duidelijk dat de bewering van Trump... over het aantal bezoekers niet klopte. Nu blijkt dus dat de president heeft gevraagd om officiële foto's... die een geflatteerd beeld gaven. In Keuten, in het oosten van Duitsland... is bij een vechtpartij een 22-jarige man omgekomen. Het slachtoffer zou een ruzie tussen drie Afghaanse mannen... en een vrouw hebben willen sussen. Daarop brak een vechtpartij uit. Hij overleed waarschijnlijk aan een hersenbloeding. Twee Afghaanse mannen zijn opgepakt. Het incident komt op een gevoelig moment in Duitsland... waar sinds een steekpartij in de stad Chemnitz... het migratiedebat stevig is aangewakkerd. Verontruste burgers en rechtsradicale jongeren gingen daarna de straat op... om te protesteren tegen de komst van asielzoekers naar Duitsland. Daarbij vonden felle botsingen plaats. En dan het weer, vooral in het zuiden geregeld zon. In het westen en noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn dit weekend veel snelwegen dicht vanwege werkzaamheden...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 siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, esta rumba taitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila.